Trudy Ventregen met het NOS Journaal. Premier altijd bij het verkeerde eind wat betreft de Europese steun aan Griekenland. Rutte noemde bijna 110 miljard euro als totaalbedrag. Daar zat volgens hem dus ook de steun van 50 miljard van de banken in. Maar uit een brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer blijkt dat die 50 miljard daar niet bij zat. En dat het totaalbedrag dus geen 110, maar ongeveer 160 miljard euro is. Dat bedrag wordt door de EU, het IMF en de banken als steun aan Griekenland verstrekt tot 2014. De halfjaarcijfers van KPN bevestigen de problemen waar het bedrijf mee worstelt. De netto-winst daalde met 11% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. KPN heeft het vooral moeilijk op de markt voor de mobiele diensten. Daar daalde de omzet met bijna 9%. Het bedrijf heeft inmiddels aangekondigd nieuwe tarieven te gaan invoeren. Op de wereldranglijst van duurste parkeersteden staat Amsterdam op de achtste plaats. Om een dag een auto te parkeren moet in Amsterdam bijna 40 euro worden betaald. Dat staat in een onderzoek van de Colliers International Parking Rate Survey. De Noorse hoofdstad Oslo is met ruim 60 euro per dag de duurste stad ter wereld, gevolgd door Kopenhagen met ruim 50 euro. De goedkoopste wereldstad om een auto te parkeren is de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het dagtarief daar is 63 cent. De directeur van de Amerikaanse dienst voor internetbeveiliging is opgestapt. Hij noemde geen reden voor zijn plotselinge vertrek. Aangenomen wordt dat het te maken heeft met de reeks cyberaanvallen op computers van Amerikaanse overheidsinstellingen, zoals de CIA en de Senaat. Prins Albert van Monaco en zijn vrouw prinses Charlène beginnen een rechtszaak tegen L'Express. Het gezaghebbende Franse Weekblad publiceerde een paar dagen voor hun huwelijk een artikel over een ruzie tussen het stel. L'Express schreef dat Charlène niet wilde trouwen omdat ze erachter was gekomen dat Albert nog een buitenlijk echtelijk kind had.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 Daar zat volgens hem dus ook de steun van 50 miljard van de banken in. Maar uit een brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer blijkt dat die 50 miljard er niet bij zat en dat het totaalbedrag dus geen 110, maar ongeveer 160 miljard euro is. Dat bedrag wordt door de EU, het IMF en de banken als steun aan Griekenland verstrekt tot 2014. De halfjaarcijfers van KPN bevestigen de problemen waar het bedrijf mee worstelt. De netto-winst daalde met 11% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. KPN heeft het vooral moeilijk op de markt voor de mobiele diensten. Daar daalde de omzet met bijna 9%. Het bedrijf heeft inmiddels aangekondigd nieuwe tarieven te gaan invoeren. Op de wereldranglijst van duurste parkeersteden staat Amsterdam op de achtste plaats. Om een dag een auto te parkeren moet in Amsterdam bijna 40 euro worden betaald. Dat staat in een onderzoek van de Colliers International Parking Rate Survey. De Noorse hoofdstad Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A4 richting Amsterdam.